Jan van der Putten met het NOS-journaal. Groen een beetje bleker geworden. Kamerlid Tovik Dibi zei het gisteravond in zijn eerste debat met fractieleider Jolande Sap. Volgens Dibi zijn de idealen van de partij wat haagser en wat bestuurlijker geworden. Sap zei het doodzonde te vinden wat er vorige week gebeurde rond het lijsttrekkerschap. Ze vindt dat GroenLinks de verdeeldheid achter zich moet laten. CDA-kamerlid Kathleen Ferrier vertrekt uit de Tweede Kamer. Bij Knevelen van de Brink zei ze dat ze niet opnieuw op de CDA-lijst wil. Ze noemde het een ingewikkelde afweging. Ferrier zat tien jaar in de Tweede Kamer. Samen met Kamerlid Ad Koppian was ze zeer kritisch over de samenwerking met de PVV. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met strengere sancties tegen Iran. Bedrijven die een notering hebben aan de Amerikaanse beurs moeten alle handel of contacten met Iraanse partijen melden. Verder worden tegoeden bevroren van bedrijven die spullen leveren waarmee Iran protesten kan neerslaan. Vandaag is er opnieuw internationaal overleg over het nucleaire programma van Iran. De jeugdwerkloosheid blijft hoog. Volgens de VN-arbeidsorganisatie ILO zit ongeveer 1 op de 8 jongeren in de wereld zonder werk. Dat zijn zo'n 75 miljoen mensen. In de Europese Unie is de jeugdwerkloosheid hoger dan gemiddeld. 1 op 6 jongeren zit zonder baan. Volgens de ILO is Europa hard getroffen door de economische crisis. Volgend jaar zomer wordt het leger van Afghanistan zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Op de NAVO-top in Chicago hebben wereldleiders dat vastgelegd in een overeenkomst. Een jaar later, in 2014, wordt de NAVO-missie beëindigd. President Obama benadrukte dat er ook na 2014 buitenlandse militairen in Afghanistan zullen zijn om de Afghanen te helpen. Dat weer nog op de meeste plaatsen droog en kans op mist. Verder zonnige periode In de middag enkele buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 17 graden aan zee tot 26 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 staan ze tussen Amsterdam en Den Haag. En op de A73 tussen Nijmegen en Venlo.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 legend. Never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling up. she could really use a shoulder. took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah fixable.